Het OM, de gemeente en de politie willen weten hoe dat kan. Eurocommissaris Timmermans zegt dat de democratie in Polen in gevaar is. Hij maakt zich zorgen over de plannen van de Poolse regering om de politiek rechters aan te laten nemen en te ontslaan. De Europese Commissie wil maatregelen nemen tegen het land, zoals de mogelijkheid om boetes op te leggen of in het uiterste geval het stemrecht van Polen in de Europese Raad af te nemen. Volgende week, als duidelijk is welke wetten er in Polen precies zijn aangenomen, neemt de Commissie een besluit. Bewoners van de Vondelflat in Groningen mogen voortaan zelf kiezen wat ze eten. Het is de uitkomst van een bemiddelingspoging van de gemeente. Veertien bewoners van de flat vonden het eten van de vaste leverancier niet lekker... en bestelden daarom ergens anders. De directeur van de flat wilde dat niet hebben. Volgens hem maakt het eten deel uit van de service van de flat. De gemeente heeft een enquête onder bewoners gehouden... en daaruit bleek dat een deel van de bewoners zelf de maaltijd wil kiezen... en dat mag dus voortaan ook. De Russische advocaten die een ontmoeting had met Donald Trump Jr. wil daarover getuigen bij onderzoekscommissies van het Amerikaanse congres. Zo wil ze de massahysterie wegnemen die vorige week ontstond, zei ze tegen de Russische tv-zender Russia Today. De advocaten zou belastende informatie hebben over Hillary Clinton. De ontmoeting zou het bewijs zijn dat presidentskandidaat Trump bij zijn verkiezingscampagne hulp wilde van de Russen. Het weer flinke buien met onweer, hagel en veel regen. Ook zon en het is 27 tot 32 graden.